Het Weerinstituut spreekt van een hittegolf als in de beeld vijf dagen achter elkaar een temperatuur wordt gemeten van 25 graden of hoger. En als op drie van die dagen de temperatuur tropisch is. Dat wil zeggen boven de 30 graden. De laatste hittegolf was in 2006. Het KNMI verwacht vanaf komende donderdag weer hoge temperaturen. Mogelijk het begin van een nieuwe hittegolf. Het dodental van de treinramp in Santiago de Compostela is opgelopen naar 79. Een Amerikaanse toeriste die bij het ongeluk ernstig gewond raakte... is vanochtend bezweek aan haar verwondingen. Er liggen nog altijd 70 gewonden in het Spaanse ziekenhuizen. Inmiddels is er kritiek ontstaan op de hulpdiensten. Volgens een rapport van de regionale overheid van Galicië... duurde het bijna twee uur voordat er werd opgeschaald... en er een communicatiewagen werd gestuurd. Ook duurde het lang voordat er voldoende verlichting was geregeld... en ook zouden te weinig professionele reddingswerkers aanwezig zijn geweest. De Tilburgse kermis heeft volgens de organisatie anderhalf miljoen bezoekers getrokken, net zoveel als vorig jaar. Roze Maandag was met 300.000 bezoekers traditiegetrouw de drukste dag. De kermis in de binnenstad van Tilburg is al jaren de grootste van de Benelux. Om 10 uur vanavond wordt de kermis afgesloten met een vuurwerkshow. Na een ongeluk vanmiddag op de A6 bij de Hollandse brug zijn de inzittenden van een van de betrokken voertuigen weggerend. De politie heeft één van hen kunnen aanhouden. Twee anderen zijn nog spoorloos. De inzittenden zijn via de andere rijbaan gevlucht. Vermoedelijk was er kort voor het ongeluk in Almere met de wagen getankt zonder te betalen. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer. Vanavond blijft het droog en schijnt de zon nog enige tijd, vooral in het westen. Vannacht kan er een bui vallen. De temperatuur daalt rond tot rond de 16 graden. Morgen overdag wisselen zonnige perioden wolken elkaar af.